Freddy van met het NOS-journaal. SNS Bank gaat verder als een zelfstandige bank, los van de holding SNS Reaal. De staat neemt de aandelen van de bank over voor 2,7 miljard euro. SNS Reaal, inclusief SNS Bank, werd in 2013 genationaliseerd. Het concern stond toen door de vastgoedcrisis aan de rand van de afgrond. De aandelen van de bank worden ondergebracht bij het NFLI, de stichting die alle aandelen van genationaliseerde financiële instellingen beheert, ook die van ABN AMRO. Op termijn wil de staat de genationaliseerde bank weer terugbrengen naar de markt. Daar neemt het kabinet mogelijk volgend jaar een beslissing over. ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, heeft alle aandelen Mylen verkocht. Aanleiding is de weigering van Mylan om actief te voorkomen dat spierverslappers van het bedrijf worden gebruikt bij het uitvoeren van de doodstraf in de VS van oorsprong Amerikaanse farmaciebedrijf is sinds maart in Nederland gevestigd. Diverse investeerders, waaronder ABP, hebben geëist dat Mylan er alles aan doet te voorkomen dat hun producten worden verwerkt in dodelijke injecties. Dat heeft tot dusver niks opgeleverd. Voor ABP was dat aanleiding om zich uit Mylan terug te trekken. Het pensioenfonds investeerde tot begin dit jaar nog voor 25 miljoen euro in Mylan. George W. Bush heeft een bezoek gebracht aan New Orleans tien jaar na de verwoestingen door orkaan Katrina. Hij kreeg destijds veel kritiek vanwege de gebrekkige hulpverlening. Er vielen 1800 doden door Katrina, 80% van New Orleans kwam onder water te staan en een miljoen mensen vluchtten. De directeur van de datingsite voor vreemdgangers Ashley Madison stapt op. De site werd onlangs gehackt. Gegevens van 37 miljoen klanten werden daardoor openbaar. Het moederbedrijf van Ashley Madison meldt dat het beter voor het bedrijf is dat CEO Biderman vertrekt. Waarom wordt niet duidelijk gemaakt. Het weer, Droog, vannacht kans op een mistbank, minima tussen 10 en 13 graden. Morgen vrij zonnig, weinig wind en maxima tot 26 graden.